Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Burkina Faso zijn ongeveer 50 vrouwen ontvoerd, waarschijnlijk door jihadisten. Dat melden lokale autoriteiten en inwoners aan persbureau AFP. Volgens inwoners van de stad Arbinda werden twee groepen vrouwen meegenomen... toen ze bladeren en fruit aan het verzamelen waren. In de noordelijke regio is een groot voedseltekort. Extremisten plegen al jaren aanslagen in Burkina Faso. Zeker 2 miljoen inwoners zijn al op de vlucht geslagen. Vorig jaar waren er ook twee twee staatsgrepen in het land. Op de A16 bij het Brabantse Prinsenbeek is een zwaar ongeluk gebeurd met een spookrijder. Drie mensen kwamen daarbij om het leven, drie anderen raakten gewond. De spookrijder botste rond middernacht met zijn auto op een ander voertuig. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. De snelweg A16 is daarop nog steeds afgesloten. Hulpverleners die probeerden om slachtoffers te redden... kregen daarna slachtofferhulp aangeboden. In Berlijn is een auto afgelopen avond ingereden op de Brandenburger Tor. De bestuurder van de wagen kwam daarbij om het leven. Hij was de enige inzittende. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er sprake was van opzet is nog onduidelijk. De auto reed in op een van de zes zuilen van het monument dat daardoor ook schade opliep. En tennisser Bottic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De nummer 32 van de wereldranglijst versloeg Ilya Ivaska uit Belarus in vier sets. De andere Nederlander, Tellen Griekspoor kwam vannacht ook in actie. Als hij zijn partij wint spelen Griekspoor en Van de Zandschulp in de volgende ronde tegen elkaar. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met een enkele bui bij ongeveer 3 graden.